uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het migrantenschip Open Arms lijkt niet in te gaan op het aanbod van Spanje om aan te meren in Algeciras. De situatie aan boord zou het niet toelaten om nog weer zes dagen te gaan varen. De kapitein van Open Arms spreekt van een tikkende tijdbom. Enkele van de 107 opvarenden zouden hebben gedreigd zelfmoord te plegen... en sommigen zijn al in het water gesprongen. Het schip ligt bij het Italiaanse eiland Lampedusa, maar mag daar niet aanmeren. In Lage Vuurse bij Baren kon vandaag een condoleanceregister worden getekend voor prinses Christina. Ze overleed afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd. Het condoleanceboek voor Christina ligt in de kerk naast kasteel Drakenstein... waar haar zus, prinses Beatrix, woont. Er kwamen veel mensen die Christina persoonlijk hebben ontmoet... of die haar muzikale talenten bewonderden. Ook morgenavond is de kerk open voor mensen die hun steunbetuiging willen achterlaten. Prinses Christina wordt komende week in besloten kring gecremeerd. In Amersfoort heeft een man een verkeerslicht uit de straat gerukt met een verrijker. Dat is een soort heftruck. Daarna is hij gevlucht. Op een video van een voorbijganger is te zien hoe de man naar achteren rijdt... met het verkeerslicht aan de vork, mogelijk in de hoop het ding kwijt te raken. Als dat niet lukt, stapt hij uit en rent hij weg. De politie van Amersfoort is naar de man op zoek. Het is onduidelijk waardoor de verrijker tegen het verkeerslicht reed. Feyenoord heeft ook zijn derde competitieduel gelijk gespeeld. Het werd in de Kuip 1-1 tegen FC Utrecht. Dat daarmee voor het eerst dit seizoen punten verspeelde. Ook AZ en FC Groningen speelden gelijk. Ze wisten in het stadion van ADO Den Haag niet te scoren. Vanmiddag won Willem II zijn uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2. FC Twente speelde thuis 3-3 gelijk tegen RKC Waalwijk. Het weer. Vanuit het westen klaart het geleidelijk op, al blijft een buitje mogelijk. Morgen afwisselend wolken en zon met een kleine kans op een bui. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1346 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes, de eerste twee in dit uur. We beginnen met eh, Fiona Joe Hawkins. Zij heeft een nieuw album gemaakt, The Lightness of Dark. En daar beginnen we dan ook mee. De tweede is eh, Robert Scott Thompson... We hadden er de volgende, vorige week al over. Vier nieuwe albums in één keer. Dus eh, dat is nogal wat. En dit, ja, dat is een beetje lastiger, maar uh, eh, Pluviofilia. Nummer 1 tot en met 3. En ehm, ja, oh toeval, ik begin met disc 2. het zijn eh, relatief korte albums. Er staan niet zo heel veel nummers op, maar wel weer hele lange. Zoals dit eerste nummer, 11 minuten en 47 seconden gaan we natuurlijk niet naar luisteren, maar 4 minuten zeker. Ja. Ehm, oké, eh, mocht je het allemaal mee willen lezen, kan dat um, via pixelradio.info. Vind je dit programma ook weer terug en dan kan je het eindeloos naluisteren. Veel luisterplezier. This is pianist Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. excited to be one of the artists in Peaceful Radio. Please visit my website at johnotot.com. That's johnotott.com. Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. Karen Olson. And this is Crispin Barrymore. We're artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.karenolson.com. Purchase the music on CD Baby, iTunes, or Amazon.